Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Familieleden van gijzelaars die Hamas vasthoudt in Gaza... roepen de Israëlische premier Netanyahu nogmaals op om een deal te sluiten met Hamas. Dat meldt The Times of Israel. Ze zien in het offensief in de stad Rafah een bewijs... dat de regering het levend terughalen van gijzelaars heeft opgegeven. De Palestijnse terreurorganisatie houdt naar schatting nog 125 mensen gegijzeld. In het oosten van Rafah en het zuiden van Gaza zijn hevige gevechten tussen het Israëlische leger en Hamas. Volgens het leger zijn er 130 militanten gedood. Het concert van het Jerusalem Quartet in Amsterdam is rustig verlopen. Het concertgebouw schrapte eerder deze week twee concerten van het kwartet... vanwege aangekondigde demonstraties. De pro-Palestijnse protesten bij de Universiteit van Amsterdam... waren de aanleiding voor dat besluit, zei de organisatie. Op meerdere locaties van de UvA waren de laatste weken demonstraties. Betogers eisten dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. Filippo Ganna heeft de 14e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Het was een individuele tijdrit over ruim 31 kilometer. De renners finishten aan het Gardameer. Alleen roze truidrager Pogacar kon een beetje in de buurt blijven van de Italiaanse topfavoriet. Hij werd tweede. De Nederlander Arendsman eindigde als derde. En morgen volgt voor de renners de langste en zwaarste etappe van deze Giro. Een rit over 222 kilometer met vijf beklimmingen. Vivianne Minema heeft in haar laatste wedstrijd voor Arsenal een doelpunt gemaakt. De Engelse voetbalclub won met 5-0 van Brighton Hove Albion. Maandag werd bekend dat de 27-jarige Minema na dit seizoen afscheid neemt van Arsenal. De topscorer aller tijden van Oranje heeft de laatste twee seizoenen last van blessures. En daardoor kwam ze weinig in actie. Het weer. Hier en daar nog buien met mogelijk onweer. Later vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht is het een graad of 12 en kan het mistig zijn.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 met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. En als opening, lekker commercieel. Crazy Pizza, Dragonfly met Got The Love, The House of Prayer remix. Nieuwe uitgebracht, ik meen twee weken geleden. Ja, gewoon een oude plaat in een nieuw jasje. Maar het klinkt lekker, al moet ik zeggen. Er zijn meerdere remixen en eh, ik vond... Eh, ik had van de week een andere remix en die vond ik eerlijk gezegd iets beter. Maar eh, ja, hè... We draaien wat eh, populair is op de radio.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 voor muziek van River Laatst verschenen hit eh, Love You Till Tomorrow. CFM Zandvoort, The Nightwalk. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Ik heb even een beetje shownieuws voor je. Het optreden van Joost Klein bij het eh, festivalweekend in Enschede. Komende zondag gaat naar verwachtingen door. Dat laat de woordvoerder van het festival eh, afgelopen woensdag weten aan het ANP. Want ja, het hangt er nog allemaal om, hè. Het moet nog voorkomen bij justitie. En ja, hij is een beetje van de aardbodem verdwenen. Hij houdt zich een beetje schuil. Eh, ja, we snappen het allemaal natuurlijk. En nu komt er ook naar buiten dat de, eh, de sfeer bij... Eh, het Eurovisie Songfestival niet is zoals het zou moeten zijn. En dan hoor je weer verhalen. Het is niet helemaal waar met de beweging. Hij maakte een vuist en hij raakte de camera van die vrouw. Ja, je hoort allemaal verhalen, maar het schijnt dus dat hij nog voor moet komen. Dus misschien moet hij, eh, moet hij een paar jaar zitten in, eh, in Zweden. Ja, je weet het niet, hè? We gaan het allemaal afwachten. En dan zou ik zeggen, als ik Joost was, gewoon <laughs> lekker eh, verdwijnen een paar jaartjes. Maar ja, wordt het eerste optreden op het festivalweekend. Want de artiest is in deelname aan het Eurovisie Songfestival. Dat is het festival eh, wat tegenwoordig ook erg politiek is. Hè? Maar hij werd daarbij uh, gedisqualificeerd. Dus, eh, maar als het allemaal mee zit, dan is hij op het festivalweekend in Enschede. Dus ik duim voor je als je hem graag weer live op het podium wil zien. En de jarenlange opgebouwde spanningen tussen rappers Drake en Kendrick Lamar... kwamen onlangs tot ontploffing. In een rap tempo brengen de artiesten de ene naar de andere distrack uit... en de aanvallen worden steeds persoonlijker. Dus ja, ja, die hebben echt een vette uit, eh, uit te zoeken. Dus het gaat in ieder geval niet goed tussen de twee. Zie je, we hebben antwoord. We houden je op de hoogte. We gaan door met muziek, want daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. White labeltje, Feel You, door het hier op de radio.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 Vanavond dus wekelijks feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. En als we doorlopen, en van de rechterkant Club R, daar is vanavond Throwback 10 Year Anniversary met uh, Johan Fraser. We bestaan al 10 jaar. Ja, niet eh, Club eh, R, maar het feestje Throwback. Begint om 11 uur, duurt weer als vanavond tot 5 uur. En voor meer informatie, check even de website. dat is thrwbck.nl, oftewel afgekort throwback.nl of r.nl. Dan vind je ook al die informatie. Met natuurlijk Jonah Fraser live, Dames komt, Exclu, Offback, Diwan, Chai Eleanor. En Massive is de MC. Vanavond dus eh, Throwback 10 Year Anniversary met uh, Jonah Fraser in eh, Club Air. En nog een wekelijks feest. Iedere zaterdagavond in de Melkweg ben je welkom bij Encore. En vanavond het thema Barbie Night. En zoals altijd begint het rond de klok van middernacht. Duurt dat 5 uur in de ochtend in de Melkweg Encore. Dat is de home of hip-hop en RB. En voor meer informatie aan elkaar geschreven encoreamsterdam.nl of gewoon op melkweg.nl. Met onder andere Tja, Prime, Rockefeller, Lee Mills en Joanne. En voor meer informatie check gewoon even de website ancoreamsterdam.nl. En eh, ja, het weekend is losgebarst, hè. De, de, festivals die gaan weer langzaam allemaal opkomen. We hebben een heleboel festivals eh, elk weekend weer in het land. En uh, een van die festivals is het hele weekend. Maar in ieder geval vandaag begonnen. Awakenings Up Close 2024. De zaterdag editie is vanmiddag om 12 uur begonnen. Het duurt tot 11 uur vanavond. Dat is natuurlijk in de Houtrak Sparenwouden Park. Dat is aan de kant van Halfweg. Je hebt het deel bij eh, Muiden, Velse Zuid heet dat officieel. En je hebt het deel bij, eh, bij Halfweg. En dit is het stuk bij Halfweg, Awakenings Up Close. Dat is natuurlijk eh, techno, hard techno en melodic techno. En voor meer informatie awakenings.com. Daar vind je alle informatie. Eh, en daar draaien natuurlijk een heleboel DJ's. Want het is een mega event. Sandrine, nou ja, Area 97, 97 hè. Area 1, Julie Polar, Sandwell District, Area 7, Reba en Ant. Nou ja, gewoon een heleboel podia's met natuurlijk, eh, ja, de bekende DJ's techno en hard techno met Awakenings Up Close. Ik heb weer veel te veel geluld. We gaan door met muziek. Daarvoor zie jij aan je radio gekluisterd. Groove P, je hoort hem nu met All Right. party vibes across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. CFM. think I'm going through. Cause all I want is you. Oh yeah. I get high when you try to please me. Nothing else will get me by. And I get crazy when you try you when you try to face me. You make me wanna fly. fun in advanced dance music. Live at the Nightwalk main stage. van Zak. Met House Affair. De Daniel Dash Extended Remix. En daarvoor muziek van Sugar. Plaatje Sugar. Met uh, Donna Allen. En uh, remix gemaakt door eh, Richard Earnshaw. Zo wordt even tijd voor de Nightwalk 10. Wij plaatsen de erg populair op de radio. Bij ZFM Zandvoort natuurlijk. In de clubs, op de streams. En natuurlijk wereldwijd op de festivals. Deze week op 10. Ron Carroll en Hot Since 82 met... Prish. Op 9, David Pang en Fire met Satisfied. Op 8, Aboy met All We Need Deep Inside. Op 7, Barry Can't Swim met Kimbera. Kimbara moet ik zeggen. Kimbara, ja, is beter uitgesproken. Deze week op 6, Fisher en Attic met Take It Off. Staat er al heel lang in en blijft ook een beetje schommelen. Op 5 deze week Asim en uh, Mahalia Fontaine met Say yeah. Op 4 Honey Dion en Jamie XX met Barry on the Floor. Op 3 War met Lowrider in de Kyle Watson remix. Op 2 Cloons met uh, Shipping Jack, de Morgan Theatre remix. En deze week nog steeds op 1. Vorige week ook op 1. David Morales, Woo San Francisco, Steve eh, Mortano met Needing You. En die had ik klaarstaan maar op een of andere manier eh, <laughs> doet de cd-speler het niet. Nou ja, cd-speler, het zijn mp3'tjes hebt. Dus uh, hij heeft even moeite, dus uh, gaan we even wat anders voor je draaien. De Nightwalk 10, die hoor je zojuist. En het is nu tijd voor Benny Jr. met There's Nothing. Je hoort het hier in de Nightwalk op CFM Zandvoort.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 En eh, straks ging wat fout. De Nightwalk 10 hoorde je. Nou ja, ik vertelde je de Nightwalk 10. En ik vertel je wat de nummer 1 was. En ja, die plaat eh, doet het erg goed. En eh, ja, ik uh, kreeg te horen dat ik hem gewoon moest draaien. Maar op een of andere manier deed de computer het niet. die kon het mp3'tje niet afspelen. Dus ik heb hem gevonden. David Morales, Woo, San Francisco, Steve Martin... met Needing You... Je hoort hem nu op CFM Zandvoort in de Nightwalk.